8 uur. Dit is Martijn Nijhuis Journaal. De Nederlandse staat wordt voor de rechter gedaagd omdat de Belastingdienst weigert de naam van een tipgever bekend te maken. Die heeft de fiscus een namenslijst verkocht van mensen met een geheime bankrekening in Luxemburg. De advocaat van enkele zorgspaarders wil de identiteit van de tipgever weten om te kijken of die wel betrouwbaar is. In Syrië zijn een dag voor een referendum over een nieuwe grondwet opnieuw veel doden gevallen. Volgens westerse waarnemers kwamen gisteren ongeveer 90 mensen om. Vooral in de stad Homs werd hevig gevochten tussen het leger van president Assad en zijn tegenstanders. Die hebben opgeroepen het referendum van vandaag te boycotten, omdat de macht van Assad volgens hen nauwelijks wordt ingeperkt door de grondwet. In Pakistan is het complex gesloopt waar Osama Bin Laden werd gedood. Militairen hebben het gebouw met bulldozers afgebroken. Vermoedelijk wil Pakistan zo voorkomen dat het gebouw in Abbottabad een bedevaartsoord wordt. Vorig jaar mei schoten Amerikaanse Navy SEALs de leider van Al-Qaeda dood. De komiek Adam Sandler heeft een record aantal nominaties in de wacht gesleept voor de Razzies, de jaarlijkse prijzen voor de slechtste filmprestaties. Hij is elf keer genomineerd, onder meer in de categorieën slechtste acteur en actrice. In de film Jack and Jill speelt hij zowel de mannelijke als de vrouwelijke titelrol. Nominaties zijn bekendgemaakt op de dag voor de uitreiking van de Oscars, de prijzen voor de beste films van het jaar. In de eredivisie staat de Graafschap niet meer op de laatste plaats. De Doetinchemmers wonnen in Kerkrade met 2-0 van Roda JC en gingen op de ranglijst voorbij aan Excelsior. Onderin deed ook VVV goede zaken door thuis met 3-1 te winnen van Heracles. Ook in de onderste regionen versloeg NAC in Reda ADO Den Haag met 4-0. in Nijmegen werd het 4-0 bij NEC tegen FC Groningen. Het weer, hier en daar mist of nevel, vanmiddag opklaringen en zo'n 9 graden. Morgen bewolkt en af en toe regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Ze staan vandaag langs de A5 en langs de A29. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd, want het KOPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan.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 En daarna het doorgegeven aan Rascal Flats om het nog eens een keer te zingen. Soms dan heb je wel eens een, een raar gevoel, want een tijd geleden, nou dan praat ik over zes, zeven jaar geleden, kwam ik op Floralia Country Festival en daar kwam ik Ida Red tegen informatie uit, eh, uit Engeland en uit Ierland. Vier eh, drie dames en twee heren die daar op het podium stonden. Ze hadden eigen nummers, maar ook covers. Onder andere dit. Oh, it's crying time again. You're gonna De hit van uh, Buck Owens opnieuw uitgebracht is door Ida Red. Nou ja, opnieuw. Dit is ook alweer van eh, een jaar of, eh, wat zal het zijn, zes, zeven geleden dat dit cd'tje uit is gekomen. En dit is nog zo'n nummer van diezelfde Ida Red. Ze leken eruit alsof ze uit de folk kwamen en voor dit geval even wat country hadden opgenomen. was een formatie die eh, daar op dat eh, terrein rondliep. Zo van, eh, ja, wat doen we hier eigenlijk? Het was een heel vreemd, heel vreemd gevoel bij deze dames en deze heren uit Engeland en uit Ierland. Dat heb ik bij deze man nooit gehad. Alhoewel hij is tegenwoordig een beetje meer naar de Amerikanen gegaan. dan heb ik het over Rodney Crowell. Jewel of the South, zo heet deze cd. Heeft een hele makkelijke titel gevonden voor een liedje. Gewoon Just Say Yes. I'm not in some corner tonight Wasting my time I'm not at the end of the bar Out of my mind I've been down on my luck for sure But I'm not down on myself no more So if you open up the door change I'm not gonna try to explain what I can't explain I can't change the past, it's true heel wat eh, cd's liggen van deze Rodney Crowell. Ook uit de tijd dat hij nog getrouwd was met eh, Rosanna Cash. En toen hoorde je dat de muziek toch wel eh, beïnvloed werd door Johnny Cash. Toen de tijd zijn, zijn schoonvader. dat kun je niet omheen natuurlijk. Hè? Als je schoonvader ook muziek maakt, dan ga je dat met elkaar toch wat meer, wat meer doen. En dan gaat de muziek toch allemaal op elkaar lijken. Rodney Crowell nu meer in de Amerikanen. Ik zal het u wel eens in een volgende uitzending laten horen. Vorige keer had ik ook tegen u gezegd van Pop Meets Country. U weet wel, misschien die cd met eh, allemaal eh, hits van de Stones door diverse artiesten gespeeld. Er zijn gewoon heel veel eh, popartiesten die zich bezig willen houden met de country music, maar ook andersom. Denk maar aan zo'n Leon Ryan die de popmuziek ging onder andere. One Good Love is een duet met Waylon Jennings van Neil Diamond. It took a while for me to know What I was looking for In every heart i ever known Just left me wanting more One take hold of a restless heart Lead it back to solid ground You can search the world for happiness And never get enough can treasure Is all I really need One good love can Turn it all around Take hold of a wrestler lead it back to solid ground. One good love can take you to the light. With just one touch, you can forget a thousand empty nights. can search the world for happiness and never get enough. When all you really need to find is one. never uit een eh, Russische eh, en Poolse vader en moeder. Hij is eh, verhuisd naar Amerika, groeide op in Brooklyn en heeft daar heel wat muziek gemaakt. Sinds 1958 is hij officieel bezig in de, in de popmuziek, in de blues, in de jazz, in de country. Hij heeft allerlei soorten muziek gemaakt. Deze Neil Diamond niet gemaakt. Hij maakt het nog steeds. Hij is op dit moment 70 jaar oud. En ik heb net op zijn website gezien dat hij dit jaar nog 27 optredens doet. Van diezelfde country cd, eh, Tennessee Moon, staat ook een nummer op. Marry Me, met Buffy Larson. Say that you'll marry me Sometimes carry me And I will be there for And if you marry me I will give everything duet met eh, Buffy Larsen. Vlak voor haar doorbraak in 1998 eh, was Ilse de Lange nog volop bezig met de country music. Daarna heeft ze ook nog wel een cd uitgebracht, maar echte country zat er toch niet meer in, want ze ging meer naar de pop toe. Het werd steeds poppier, de country die zij bracht. Maar vlak voordat ze doorbrak, zei ik al, had ze nog één nummer opgenomen. Een aantal nummers opgenomen met uh, Ruud Hermans. Onder andere The Angels Rejoiced Last Night. Zij hebben het geschreven en Ruud heeft het nog steeds op zijn repertoire staan. Ook als hij die, eh, die befaamde huiskamerconcerten van hem geeft. Misschien is dat eh, een idee voor u om eens een keer te kijken op zijn website eh, www.ruuthelmans.nl. Daar staan de, de huiskamerconcerten van hem op. Het zijn besloten middagen waar maximaal 35 mensen terecht kunnen. En daar heeft hij dan een optreden. Ik heb een bescheiden setje aangeschaft voor wat dingen op te kunnen nemen. En wij nemen al die eh, concert erop En we gaan daar in later stadium eens een keer een cd van uitbrengen. Een klein voorproefje daarvan. I ain't gonna marry in the fall I ain't gonna marry in the spring Cause I'm in love with a pretty little girl Who wears a diamond ring I'm just a country boy Money have I none But I've got silver in the stars Gold in the morning sun Gold in the morning sun Never gonna kiss the ruby red lips Of the prettiest girl in town Never gonna ask her if she'd marry me She'd only turn me down And I'm just a country boy Money have I none But I've got silver in the stars Gold in the morning sun Never could afford a store-bought ring With a sparkling diamond stone what I could afford is a loving heart The only one I own And I'm just a country boy Money have I none And I've got silver in the stars Gold morning sun. Gold in the morning sun. als ik daar dan ben, dan eh, hebben wij regelmatig nog dat we eens eh, wat muziek afluisteren of eh, ja, oude herinneringen ophalen van hoe dat het vroeger was. Nou ja, vroeger, wat is vroeger hè? In, de, in de muziek? Dan ben je na een jaar ben je al heel snel oud. We krijgen dan ook regelmatig nog een gesprekje over Ilse Lange en haar muziek. En dan zeggen wij toch tegen elkaar van, dit is nog steeds het mooiste nummer wat ze ooit gemaakt heeft. Van haar eerste cd, Old Tears. Walking that line, saying I'm fine, but I kicked you out. ocean Blake and Brian, You Giving Me Amnesia. De Rick Powell, zij heeft het geschreven, heeft het ook geproduceerd voor deze formatie. En eh, Blake and Brian, zij brachten in 1998 eh, een cd uit. En dit was de titeltrack van hun cd. Alison Moore, A Soft Place to Fall. Daylight has found me here again You can ask me anything But where I've been Things that used to matter Seem so small When you're looking for a song misunderstand me I was looking for a soft place to fall daar straks een, eh, nummer van uh, eh, Waylon Jennings, Jennings, samen met uh, Neil Diamond. Ik heb nu nog een nummer gevonden van die uh, Waylon Jennings uh, alleen, ook uit 1998 alweer. I ain't living long like this. I look for trouble and I found Houston on a wayside drive. Son of a car, I was an all my life. That drove a stock car to a nerve. This is the sound of two hearts beating in time. Dat wordt geschreven over de Woody's. Man en vrouw schrijven samen hun muziek, ook Habits of the Heart. Here we go again, about to cross the line, falling way too fast. know the warning signs? We should take it slow. Every time we try, we know we just can't fight. emptiness inside, habits of the heart. Oh, so hard to break. Reaching out for love was our very first mistake. hard to very first mistake See a pretty face That's just how it starts It's so, so hard to break Habits of the heart Michael en Diane Woody, dat zijn de namen van deze dame en heer, man en vrouw. Ik heb nog een man en vrouw in de cd-speler, althans een cd'tje pas geleden nog hier in Nederland geweest. Art en Lisa, ze hebben de cd Healing Time uitgebracht. Dit is geschreven door die Lisa. This place is just a sandbox, is what my daddy said.